uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het terreuralarm in Brussel is verlaagd naar niveau 3, het ene hoogste niveau. Daardoor is het dreigingsniveau in Brussel weer gelijk aan de rest van België. Het niveau werd in de nacht van vrijdag op zaterdag verhoogd naar het niveau 4. De dreiging was toen ernstig en nabij, zei de Belgische terreurbestrijdingsorganisatie. De maatregel leidde ertoe dat het openbare leven in Brussel dagenlang stil lag. In Frankrijk zijn bij voetbalwedstrijden voorlopig geen fans van bezoekende clubs welkom. Er zijn niet genoeg agenten beschikbaar en daarom kan volgens de autoriteiten de veiligheid niet worden gegarandeerd. Sinds de aanslagen in Parijs geldt de noodtoestand en zijn de agenten op andere plekken nodig. De maatregel geldt voor alle wedstrijden in de twee hoogste divisies, de Franse beker en de Europese competities. Duitsland stuurt mogelijk verkenningstraaljagers naar Syrië om te helpen in de strijd tegen IS. Het gaat om tornado-straaljagers die niet zullen meedoen aan gevechten, melden Duitse media. Bondskanselier Merkel moet nog wel toestemming krijgen van het parlement. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat alle kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk dichtgaan. Het voorstel van D66 kreeg steun van onder meer regeringspartij PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De VVD is tegen het plan omdat het te duur zou zijn. Ook is de partij bang dat er zonder kolencentrales niet genoeg energie geleverd kan worden. Het herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de MH17-ramp komt op Schiphol. Nabestaanden hebben die locatie gekozen. Bij Schiphol komt nu een herdenkingsbos van 298 bomen, één voor elk slachtoffer, die in de vorm van een lint worden geplant. Het is de bedoeling dat het monument op 17 juli 2017 wordt onthuld. Het weer dan nog. Vanavond wordt het snel kouder. Halverwege de avond ligt de temperatuur al rond het vriespunt. Vannacht kan mist ontstaan en is lokaal kans op gladheid. Morgen overdag vanuit het westen meer bewolking. In het oosten af en toe zon. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad is er nog altijd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Laren en Muiden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Batuverdorp en Nieuw-Vennep. En tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk in de file. Bij elkaar een half uur vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Akersloot 12 kilometer. Een kapotte auto en daarom is de rechte rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen, de, tussen Maren en de Meren 16 kilometer file rijden. A13 Rotterdam-Den Haag een kapotte auto bij Delft-Zuid. Vanaf knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. Richting Rotterdam is er zo'n 10 minuten vertraging. Een normale avondspits daar. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost 10 kilometer door een ongeluk. De A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum.